5 uur. Kasper Meijer met het NOS-journaal. Op Curaçao mag niemand meer zijn huis uit... behalve om boodschappen te doen of bij medische noodgevallen. Het eiland is twee weken in lockdown gegaan. Nu is gebleken dat mensen het coronavirus aan elkaar hebben doorgegeven. Er zijn inmiddels elf bevestigde coronabesmettingen. De eerste negen patiënten kwamen uit het buitenland. De regering van Curaçao wil nu snel handelen... om te voorkomen dat het virus zich verspreidt. Het aantal nieuwe coronabesmettingen in China is wederom gedaald. De autoriteiten maakten vandaag bekend dat er in 24 uur tijd... bij 31 mensen is vastgesteld dat ze het virus hebben. Een dag eerder waren er nog 45 nieuwe patiënten. Er zijn vier mensen overleden, alle in de provincie Hubei... waar de virusuitbraak begon. China gold voorheen als het epicentrum van de wereldwijde virusuitbraak... maar het zwaartepunt van de pandemie is verschoven naar Europa en de Verenigde Staten. De Amerikaanse president Trump verwacht dat over twee weken... de piek in het aantal dagelijkse coronadoden wordt bereikt. Daarom blijven de regels voor het afstand houden ook de hele maand april van kracht. De VS is zwaar getroffen door het coronavirus. De pandemie-expert van de Amerikaanse overheid verwacht dat er mogelijk 200.000 doden zullen vallen. De Nederlandse overheid bestelde twee weken geleden extra beademingsapparaten bij Philips... vertelde topman Frans van Houten in het tv-programma Op1. Hij ging niet in op de vraag of dat aan de late kant was. Volgens Van Houten heeft de hele wereld niet scherp genoeg naar China gekeken... en gedacht dat het wel mee zou vallen. Philips heeft zaterdag 100 beademingsapparaten geleverd aan de Nederlandse overheid. In totaal zijn er duizend besteld. Het bedrijf probeert de productie flink op te schroeven om die zo snel mogelijk te leveren. Het weer verspreidt over het land buien. In de middag klaart het op en pas avonds wordt het overal droog.